Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Het lijkt erop dat Rusland en het Westen gevangenen gaan ruilen. Veel bekende politieke gevangenen en journalisten die in Rusland vastzitten... zijn onverwachts verplaatst. Er zijn signalen dat er in één klap veel mensen vrij gaan komen, zegt deze Ruslandkenner. Dit zou wel echt de grootste deal zijn sinds de Koude Oorlog. Het zou gaan om ehm, tussen de 20 en de 30 mensen. Dus dat gaat echt eh, om, om, een hele grote groep. En dat hebben we in moderne tijden niet, eh, niet gezien, nee. Volgens internationale media doen onder meer Amerika, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk mee aan de mogelijke ruil. Veel wateroverlast in België vanwege noodweer. Staten zijn ondergelopen en in delen van het land is de stroom uitgevallen. De problemen kunnen nog wel even duren, want tot vanavond kunnen er zware buien vallen. Ook in het zuiden van ons land wordt er gewaarschuwd voor flinke onweersbuien en wateroverlast. Transavia heeft afgelopen weken meer dan 30 vluchten geschrapt door kapotte vliegtuigen. Dat zegt de Telegraaf. En dat is een stuk meer dan normaal. Volgens de vliegtuigmaatschappij zijn er problemen bij de levering van nieuwe onderdelen... en zijn er te weinig monteurs. En Transavia houdt er nu al rekening mee dat ze dit najaar ook weer een hoop vluchten hierdoor moeten schrappen. De Arnhemse voetbalclub Vitesse hoort straks of ze blijven bestaan. De club zit in de financiële problemen en moest gisteren alles op orde hebben. Uiterlijk om 12 uur horen ze of de KVB daarmee akkoord gaat. Zo niet, dan komt er na 132 jaar een einde aan Vitesse. Spannend voor de club, de spelers en voor Fred. Hij is een superfan die ondanks alles achter zijn clubje blijft staan. Hij heeft zelfs vlaggetjes opgehangen in zijn huis om het voorbestaan van zijn club te manifesteren. Wat mensen ook zeggen, ik heb daar gewoon op zo'n Arnhems gezegd, skeert aan. Als hij het leuk vindt, vinden wij het ook wel leuk. Denkt u dat het gaat helpen, de versiering? Als Frat dat vindt, van wel, dan vinden wij dat ook. Daarom heb ik het ook extra versierd. Dat de mensen toch kunnen zien dat ik echt tot de laatste loodjes eh, ga doen. Het zal mij een heel rouw op het dak komen als het niet door zou gaan. De deadline voor Vitesse was al meerdere keren verplaatst, maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Volgende week begint namelijk het nieuwe voetbalseizoen. Krijg het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Vooral in het zuiden heb je kans op flinke buien. Met in Limburg ook onweer. In de rest van het land blijft het droog. Met zo'n 20 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat eigenlijk hartstikke goed op de wegen. Het is niet druk. Wel nu viel op de A10, de ring van Amsterdam.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 can trust There's a reason why people don't stay take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all and trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't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 om bruggen te bouwen. Soms droom ik er. change for a quarter?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 while your mom was out. Maybe she'll hear it when we scream and shout, but we'll keep it right. somewhere they might discover us. Let's get lost there's lots of love left to hold tight 生，哈哈。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 talk about sex a little bit, a little bit.